Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Curaçao is een demonstratie tegen de slechte economische situatie uitgelopen op rellen. Betogers bestormden in Willemstad het regeringsgebouw en gooiden met stenen naar de politie. Meerdere agenten raakten gewond. Agenten losten waarschuwingsschoten en gebruikten traangas om het plein schoon te vegen. De demonstranten eisen nieuwe verkiezingen. Een deel van de binnenstad is tot morgenochtend afgesloten... Premier Ruggenaat van Curaçao heeft na aanleiding van de ongeregeldheden overlegd met staatssecretaris Knops. Details daarover zijn nog niet bekend. Het aantal jongeren en 70-plussers dat moeite heeft met het afbetalen van leningen of schulden is toegenomen. Dat zegt het BKR, het bureau dat schulden bijhoudt. Wat de oorzaak is van de stijging weet het BKR niet. Het totaal aantal mensen met betalingsproblemen is wel afgenomen. Ook Tweede Kamerlid Martijn van Helver doet mee in de race om het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij is na minister De Jonge en staatssecretaris Keizer de derde die bij de verkiezingen in maart lijsttrekker wil zijn. Van, van Helvert sluit net als Keizer samenwerking met Forum voor Democratie niet uit. De Jonge doet dat wel. Vanwege de coronacrisis moet bij de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas een vijfde van het personeel weg. Het gaat om 6000 mensen. Het bedrijf denkt nog minimaal drie jaar en lagere omzet te hebben dan voor de crisis. Een deel van de 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland wordt mogelijk verplaatst naar Polen. Dat wil de Amerikaanse president Trump. Het is volgens hem een stevig signaal naar Rusland. Ook sinds het hem niet dat Duitsland zich niet houdt aan de NAVO-afspraken over het budget voor defensie. Het weer. Het wordt opnieuw zonnig en warm, 28 tot 30 graden, met in het oosten wat stapelwolken.